Clemens Peters met het NOS Journaal. Rusland heeft de dochterondernemingen van de Deense bierbrouwer Carlsberg... en het Franse zuivelbedrijf Danone onder staatscontrole gesteld. De verbeurtverklaring is mogelijk een verliespost van honderden miljoenen euro's voor beide bedrijven. Carlsberg en Danone waren al bezig hun activa in het land te verkopen vanwege de inval in Oekraïne. Eind juni maakten ze beide bekend een koper te hebben gevonden. Maar voordat de verkoop kon worden afgerond, nemen de Russen nu de controle over. In april had Rusland al delen van het Duitse energiebedrijf Uniper en de Finse branchegenoot Fortum overgenomen. Vluchtelingenorganisaties hebben geen goed woord over voor de migratiedeal die de Europese Unie heeft gesloten met Tunesië. Ze vrezen dat de mensenrechten van vluchtelingen en andere migranten door het Noord-Afrikaanse land worden geschonden. Amnesty International noemt de rol van Nederland schandalig. Nederland neemt volgens Amnesty de mensenrechten niet serieus. In Leiden heeft de herdenking voor de slachtoffers van de steekpartij van afgelopen vrijdag honderden mensen getrokken. Bij die steekpartij in een diaconaal centrum kwam een man van 66 om het leven. Twee mensen raakten gewond. Dezelfde dag werd na een klopjacht iemand aangehouden. Maar de politie kan niet bevestigen of hij ook verdacht wordt van de steekpartij. Volgens een van de organisaties in het centrum in Leiden was de man een cliënt die geen andere uitweg zag. Op het Schotse eiland Lewis zijn de afgelopen dag tientallen grinden gestrand. Natuurbeschermers probeerden de dolfijnachtige weer naar zee te krijgen... maar dat lukte maar bij een enkel exemplaar. Na enkele uren besloten dierenartsen dat het humaner was... de gestrande dieren te laten inslapen. Ongeveer 15 van de ruim 50 grinden hebben het overleefd... doordat ze op eigen kracht naar dieper water konden komen. Het weer vannacht droog met minima rond 13 graden. Morgen over de meeste, meeste plaatsen zomers weer met flinke zonnige periode.